Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Grote aanvallen van Rusland in heel Oekraïne vannacht. Er werden zo'n 60 drones en bijna 90 raketten afgevuurd op meerdere steden, zegt mijn collega Wessel van de buitenlandredactie. Kharkiv, 15 ehm, ballistische raketten zijn daar neergekomen. Nou, daar is nauwelijks verweer tegen mogelijk. Die komen met duizenden kilometers snelheid komen die aan. Dus daar is eh, kritische infrastructuur is daar geraakt, zoals het heet. Betekent dat er elektriciteit is uitgevallen en minder toegang is tot water. Ook in onder meer Kiev en Zaporizhia is schade. Volgens een Oekraïense minister zijn er twee mensen omgekomen en veertien gewond geraakt. Het is een van de grootste aanvallen van de oorlog in Oekraïne tot nu toe. En er is iemand opgepakt voor het bedreigen van Marktplaats. Gisteren werd hun kantoorpand ontruimd nadat iemand de klantenservice had gebeld. Volgens radiozender BNR had hij gedreigd naar het gebouw te komen en daar rond te schieten. BNR zit ook in het pand en ook zij moesten dus weg. Oh, oké. Eh, er is eh, een, een noodsituatie in, in dit gebouw. Oké, we gaan even wat muziek laten horen en gaan snel naar een andere studio. Kom zo terug. gisteravond werd de marktplaatsdreiger opgepakt. Medewerkers van Marktplaats, BNR en ook de krant het FD kunnen vandaag dus gewoon aan het werk. En je legt weer meer geld neer bij de benzinepomp. De prijs staat op het hoogste punt in maanden. Op sommige plekken betaal je nu wel 2,20 euro voor een litertje. Het komt door alle onrust in de wereld, vertelt deze expert. Die onrust bestaat uit conflict in Israël... waar bijvoorbeeld eh, als gevolg daarvan Houthis uh, olietankers bestoken... die om moeten varen. Dat maakt het transport van ruwe olie duurder. En in Rusland en Oekraïne, dat conflict is natuurlijk ook niet goed voor de olieprijs. Want wij boycotten Russische olie. Dan moet er andere olie komen die duurder is. Een einde aan de onrust en daarmee dus de stijgende prijzen lijkt voorlopig nog niet in zicht. En het weer nog grijs en in het noorden regen. Later zijn er in het hele land buien bij 9 tot 13 graden. En morgen wisselend met af en toe zon. Maar ook opnieuw buien met onweer en hagel. Max 9 graden dan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB Verkeersinformatie.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 Ik heb, ik, heb geen koekje in de mond. Probeer eens Ik heb mijn koekje heb ik al doorgeslikt. Ja, Ik heb eerst gekoud. Ja. Want eh, als ik hem niet koud heb, dan kan ik hem zomaar niet doorslikken. Ik heb een keer ook inderdaad, ja dat klopt wat je zegt. Want ik heb een keertje gehad, dat, hij bleef hangen dat koekje. was een lange vinger. Oh, oh, oh ja. ja, ja. Ja, ja, jij hebt wel wat met lange vingers geloof eh, ja, ik heb er tien. En eh, ja, nou goed kijk maar hm. uit. Goedemorgen, Harry. Goedemorgen, Sharon. Heb jij ook wat, Heb jij ook wel met lange vingers? Of, eh? Ik heb lange vingers. Oh, jij hebt lange vingers? <laughs> ik heb lange vingers. Nee, maar ik vraag of je wat meer hebt met lange vingers. Soms. Ik zeg maar zo, je beter lange vingers hebben, een lange teen en een kort lontje. Zo is dat. Dat is helemaal waar. Eigenlijk is dat mijn leven. Ja, dat, dat, dat, van, dat van dat korte lontje, dat klopt wel. Hoezo? Nou, Nee, dat valt er mee. Nou ja, goed. Even leuk, we zijn er weer. Weer drie uur lang met... Uh... The boys daar back in toon. Ja, en de girls, hè. Want de girls is ook... Hier ja, zit er eentje. In Canada eh, zit er eentje. Ja, hier, eh, ja. Ik heb gehoord uit betrouwbare bron dat... Uh, niet, ik zal de naam niet noemen. Cynthia uit Canada. Cynthia is de dochter van Joke. Cynthia. Die is jaren vandaag. Happy, birthday, to you. Happy birthday to you. Allemaal. Ja, Happy birthday to you! Special voor Cynthia. Happy birthday dear Cynthia. Cynthia. Happy birthday to you. Oh, ik zal alleen de microfoon openzetten nou. Nee hoor, nee, wat een geintje. Wat, wat grap, hè, wat grap, wat grap. Wat mooi, wat, wat mooi was Zullen we, zullen we naar een platenmaatschappij mee stappen? Dat we gaan, dat we gaan opnemen. stemmig was het. mooi, hè? Mooi, ja. Oh, oh, wacht, hoeveel? Twee. Ja, ja, vijfstemmig was het. ik denk dan. Nee, jij had een gewone stem. Ja, goed. Nou, stukje muziek. try to call my baby, try to get a date. My boss says, No die, son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Ja, Eddie Cochran was dit natuurlijk. Ja, en het, eh, dit zijn nummers uit, eh, uit de jaren 50, jaren 60. En allemaal vrij korte nummertjes allemaal, hè? Ja, Hoe lang dat... duurde een nummertje voor jou eh, gemiddeld? nou, in die 50 jaren duurden mijn nummertjes ook heel kort, hoor. Ja, toch wel? <laughs> ja. Oh, oh, oh, oh, we hebben Gerry er niet bij. Gerry is er weer. Anderhalve minuut, toch? Duurde zo'n nummer. Een nummer, anderhalve minuut? Bij jou anderhalve minuut? <laughs> Nee, toen. Hoe kijk voor elkaar? Hoe kijk voor... Oh, nou, soms oh, was het nog korter. Soms ja. was het nog... <laughs> Nou, ik weet, ik weet wel. Ik heb eh, ooit bij mijn vader en eh, eh, moeder wel eens gevraagd... van, van God, hoe, hoe ging het nou vroeger, voordat ik dus geboren werd... toen Wimmy gemaakt werd, zeg maar. Ja, vroeg je dat aan je ouders? Ja, dat vroeg ik. want ik wil altijd alles weten En wat zeiden ze toen? Ehm, ja, wat zeiden ze dan? Mijn vader die, die zei altijd, die was er altijd heel erg duidelijk... en die zei altijd, ach jongen, het was met een vloek en een zucht gebeurd. Ja, dat, is wel weer, ja. dat gebeurde toen, hè? <laughs> ja, dat weet ik niet meer. Ik was er wel bij, maar ook weer niet natuurlijk. Nee, ik had nog geen oortjes. Nee. Ja, maar jongens, wat gaan wij doen de komende drie uur? Want we hebben dus geen gasten. En we hebben wel uh, al heel veel luisteraars. En ik weet toevallig in Amsterdam... Eh, er werkt eentje, een luie vent is dat. Ik noem geen naam. Armand Alverink. Die, is, die doet er eh, werkelijk helemaal niks daar. En, ja, die ken ik wel. Ja, die ken je wel. Ja, die is niet zo goed uit het verf gekomen ook. Hè? Nee, nee, nee, nee, Een beetje raar opgedroogd. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja daar kan je niks aan doen. Nee, hij nee, is een goede, nee, Maar dat had zo'n rare blik in zijn ogen ook, hè? ja, hij heeft wel meegedaan met het tv-programma Blik op de Weg. Ja, maar, maar die blik in zijn ogen bleek eh, verre verfblik te zijn. Ja, dit is, oh, ja, ja. omringd door Ja, blauwe oog had Oh ja, ja. Ja, ja, ja, met een blauwe oog ja, ook. Ja, ja. ja niks met Bruine ogen te maken, helemaal niks. Nee, nee. nee, <laughs> Nou, afijn, eh, waar waren we ook alweer? Eh, de komende drie uur, ja, wat hebben we? We, hebben natuurlijk Pluspunt, die komt er even langs. De paten langs. langskomen, de paasverhalen heb ik een paas, paasgedicht misschien? Nou, eh, nou, wie weet, wie weet. He, want eh, we hebben ooit... Oh, eh, ja, dan moet ik eens even mijn inspiratie moet ik even opdoen. Dan nou, eens even kijken of je de muizen, uh, ja, nee, maar de muizen op je schouder hebt. Dat is wel leuk. Komt, leuk. Ja. Een paasgedicht. Een mooi paasgedicht. Een oh, paasgedicht, ja. ja. En, er is natuurlijk ook nu dit weekend de circuitrun hier op het circuit. Hè, met de mensen die, 16.000 man die Zandvoort binnenkomen om... Uh, ik heb daar vanmorgen de vrije training van gezien. Ja? Oh nee, wacht even, dat was nee, Formule 1. Ja, dat ah, is ja. er ook het weekend? Ja, je zegt dus een Ja, jongens, we hebben er zoveel. veel te, doen. het is allemaal bedenkelijk hoor, want uh, hardlopers zijn doodlopers. Nou, nee, nee, niet allemaal. Nee, maar Ze, ze, leven allemaal hoor, aan het eind leven Einde van over de streep, ja. Oh, hey, maar is, is het voor alleen maar volwassenen of ook kinderen? Nee, kinderen ook. Je hebt een kinderloop, je hebt uh, damesloop. Hè. Mijn zusje loopt de damesloop. Nou, die dames moeten weer apart lopen. Hè. Ja, ja, ja vijf nou- kilometer, niet ja. zo ver. Apart! Nou uit ja. <laughs> Nee, precies. En ja. de diehards, die lopen de Engelse mijl. Toch, dus toch, dat is toch weer de dood. 16, de diehard. Diehard. Komt altijd tevoorschijn weer, de dood. De dood, ja. De dood en de gladio. <laughs> ja, ja, ja. Dat, heb ik ja, heb ik één keer eh, heb ik dat gedaan. Dat was, eh, eh, ja? de, de, de gladiolen. ik heb toen wel de gladiolen gehaald. Was dat met de Vierdaagse? Nee, was hier in het dorp bij de bloemist. Oh, die gaf ze gewoon. Die gaf ze gewoon uit. Nou, Toevallig was ik op een kerkhof in Velzen van de week. Ja. Dan was ik bij, uh, bij eh, het graf van de voormalig directeur van Tata Steel. Oh. Weet je wat erop stond? Nee. Roest in vrede. Oh, ja. Nou, het is wel in... Het is wel in <laughs> They say for every boy and girl There's just one love and this so well And I know I The heavenly touch of your embrace tells me no one could take your place in death. kiss from your sweet lips will tell me that your love is real and I can feel that it's true. We will vow to one another there will never be another love for you. het is toch wel een beetje dat je zegt van eh, vrij moderne muziek allemaal. Ja, ik vind eh, hartstikke leuke muziek. Ja, vind leuke muziek? Ja. het, eh, ging over jonge liefde, maar hoe zit het nou met oude liefde? oude liefde roest niet, ah, hè? Je zei net al. Ja, ja. Je zei het net al, ja, het is... maar goed. ja. Nou ja, we, we zitten dus nu eventjes met een, een klein, een klein intermezzo-probleem. Haarlemnieuws.nl werkt niet. Nee, ja, ze hebben daar nog nooit gewerkt. Hoor. de, de, oh, dan kun je wel gewoon een andere Altijd in de WW gezeten daar. Ja, dan krijg je dit, hè? Ja, dan krijg je bedoel, dit. We hebben nog meer pagina's bij Nieuwsweg en donaldduck.nl. Maar daar heb ik, WW, ingetikt. Ik heb er zelfs nog een W aan toegevoegd. Ja. WWW. Ik denk, nou, dat is dubbel W. Dubbel W. Dubbel Ja. En, en, dan gewoon Haarlem uh, of Zandvoort.nieuws.nl. Ja. Want dat is ook zo'n site van nieuws.nl. Ja, en, HTTPS. Ook niet. Dubbele punt slash slash. Forget it but. Porket is but. Porket ja. but, ja. Ja, nee, maar goed, eh, heel goed dat je dat zegt. Want eh, ja. ja dus we gaan ondertussen eventjes kijken naar waar het dan ligt. We, ah, we vinden dat wel. Ik pak in ieder geval even melk bij de koffie.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 Eh, dan drinken we de koffie met zwart. Dat, dat, maakt ook, dat maakt Hij doet het, hè? Hij ja, doet het Hij doet het, ja, hij doet het. Dat is niet te geloven. Nou ja, er is gewoon... Dat, eh, heeft, dat heeft te maken eh, met, met de hoogconjunctuur van deze tijd. Komt mijn buurvrouw vanochtend naar buiten? Ja. De is ze komen, toch is ze komen, toch is ze komen. Helemaal, ja helemaal. Ik zeg rustig. Ja. Rustig. Ja. Ik zeg, neem een stukje mos. Een? stukje mos. Ah, jezus. Ja, ja, ja dat is, ja ik zeg het is verstandig. Eh, eh, in zo'n geval dat je mos Ja, blijf goed, goed kouwen dat er gelijkmatig in je bloed wordt opgenomen. En vanavond dat ik met jou onder de wol ga. <laughs> nou, rustig aan. Rustig, rustig aan, Rustig. Leuk, wat leuk. Ja, dat was om maar te kalmeren. Maar die heeft gisteravond naar op één gekeken. Ja. En er was natuurlijk een hele discussie over, over dat Rusland... Eh, ja, die, die zijn bezig om, om deze kant op te komen. Oh, ja? ja, Poetin op de fiets. Oh. Vet, wel een vetbaak, hoor. Ik zou het wel doen. <laughs> Ja, ik ben je ook, ja. Nee, maar het, is wel verontrustend. Ja, ik wil onze uitzending niet bederven. Wel, nee, nee, niet doen. Nee, ik ben wel een beetje bang eigenlijk, hoor, Willem. Ik zit een beetje te trillen op mijn stoel nou, hoor. Nou, weet je wat? We gaan even een stukje wandelen in het park. Is dat goed? Welk park? Dan word je wat rustiger.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 What will we touch there? We'll touch the sky she is dead. I tell you why. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. I feel inclined to blow my mind. Get hung up, feed the ducks with a bite.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 En, oh. hoera, oh. hoera, hoera. Ik zeg, waar, waar het lag het aan? Toen zegt ze, ja, ik moest hem open doen. Ja, anders doet hij ja, het niet. doet hij het niet, nee. Nee, nee ah, Jelme de Boer van de KNRM, die luistert ook op dit moment. hey, wat hey. kopje erbij houden natuurlijk, vriend. En ja, eh, en eh, verder, ja, Petra luistert en Joke luistert. En, oh man, man, man. Joke heeft feest natuurlijk, hè? Met, met, eh, met de verjaardag van de dochter natuurlijk. Van de dochter, ja. ja. we, hebben hebben toch al gezongen? Ja. Nee, maar ik zou Maar ze zou taart opsturen uit Amerika. maar dan zou ze taart opsturen hier. Ja, dat hebben gezien. Ja, dat, dat heeft ze gedaan net. Een foto. Oh, Oh, echt? Ja? Ja, dat is een oude taart. Dus, ja. 20 <laughs> kaartjes. Ja, daar hebben we niks aan. Hebben we niks aan. Nee, nee, nee, nee, nee. <laughs> Gerry, hebben wij iets van pluspunt dat je zegt van nou, nou, nou, nou, nou? Ja, nou? in het kader van, eh, van de armoede, zeg maar... Ja. wordt er bij pluspunt, en dat is natuurlijk dus, eh, misschien een beetje gek... maar uh, worden er nee, er worden er gratis menstruatieartikelen worden, worden er uitgegeven. Oh. Want dat blijkt dus in Nederland ook. Dat, eh, die zijn best wel duur ook. Maar die, een heleboel vrouwen hebben geen geld om dat aan te schaffen. Dat meen je niet. Echt Dat is gek dus echt waar. Dus Pluspunt heeft nu twee uit, uitgiftespunten heeft hij dus neergezet eh, in Zandvoort. En daar is altijd iets voorradig. Dus allerlei soorten eh, menstruatieproducten. en die kunnen ze gewoon zo gratis meenemen. Dat is toch wat, hè? Nou, ik wist eerlijk vind, ja, eh, maar dat we is maken altijd wel grapjes, maar hier, dit was me niet bekend. Nee, dat is dus... dus dat, dat is dan niet normaal. Kijk, en dit is de foto, dan zie je dus een kastje, dat dus daar die producten allemaal in zitten, weet je wel. Eh, en dan kunnen ze dat allemaal pakken, tampons of noem maar op, allemaal, ja. weet je wel, maandverband. Maar dat is duur, hè? het is allemaal niet, eh, niet meer zo goedkoop. Door wie, wordt dat, door wie wordt dat nou gefinancierd? Komt dat van een gemeente uit of, of pluspunt? Het of, is... <laughs> Wat zit je ga maar door. Ga maar door. pluspunt, pluspunt doet dat. Oké, oké. Maar die heeft, dat pluspunt bestaat dus uit verschillende organisaties ook, hè? <laughs> Ik, ik weet niet wat die heeft. u nou lachen? Ik lach niet. Ik lach op dat grappige Het is heel serieus, dit, Ja, maar jullie hebben daar geen last van, natuurlijk. Maar nou, nou, nou. nou, nou als vrouw. ik ben regelmatig ongesteld hoor. Ben je nee, nee, nee, ja, maar ongesteld. Ontsteld. Dat nee. Ongesteld betekent ziek zijn gewoon eigenlijk. Precies. dus, dus mannen kunnen ook ongesteld zijn. Ja, spreek speak voor jezelf, sister. Maar daar heb je geen eh, producten voor nodig. Nee, maar ik vind het, eh, ik vind het wel een heel mooi, een heel mooi iets dat het, eh, dat ik kan. Ja, ik vind dacht heel... je van paracetamol? Ja, paracetamol. Dat wel. Ja. Paracetamol. Dat is een die onder de grond van het hoofdpijn krijgt. Dat is een paracetamol. Het is eh, het armoedefonds. In, eh, Zandvoort heeft een armoedefonds ook, onder andere. Maar dit is toch überhaupt van de <laughs> zotte dat, dat, het, dat het überhaupt bestaat, een armoedegrens. We leven in Nederland. Ja, maar weet je, dat hoor je niet altijd. Nee. Dus, en dat is ook landelijk. Het is niet alleen in Zandvoort, maar het is landelijk ook. Nee, maar ik begrijp niet dat <clears throat> de, eh, die artikelen allemaal zo duur moeten zijn ook. Het is duur. ik weet het ook niet, maar... ik heb het er niet over hoe het vroeger was. Toen ik, vroeger hadden, toen ik, toen ik de leeftijd kreeg om dat te krijgen, om het zo mhm. te zeggen, had je dit allemaal nog niet. En had je alleen maar eh, badstof, eh, eh, handdoeken, zeg maar eigenlijk. En die werden uitgewassen. Ja, dat is heel raar ja, of, misschien een luier of zo. En luiers, dat soort dingen. Ja. en, dat was, en, en verder moest je ze mm, mm, roeien met de riemen die er waren. Maar dan praat je over de jaren 50? Jaren 50, ja. Nee, 60. Nee, over 60. Toen al? Ja. Toen, ik was, of toen nog, ik, ik was 14, dus ja, dat was... Ja, dat was in de jaren zestig, zeg maar eigenlijk. Ja. ja toen kwam dat langzaam op allemaal. Hè. En toen, eh, ja, en nu is het nog, nu heb je heel veel middelen, maar dat is, daar moet je wel heel veel voor betalen gewoon. Ja. ja. Maar goed, dat is dat de dus Zandvoort doet dat. Dus nou, met pluspunt onder andere en daar kunnen eh, de eh, mensen dus ik, ik kwam, la, ik kwam laat, daar moest ik net te lachen. ik kwam een vrouwtje tegen, die had zo'n obeetje achter de oren. Een obeetje? Achter de oren. Achter de oren. Ik zeg, mevrouw, u heeft een obeetje achter de oren. Ze zegt zo, oh, god, waar heb ik mijn sigaret gelaten? <laughs> ja, nou, ja, het is gebeurd. Ik distancieer me even van eh, een beetje. Ja, Gerry, had je vet nog wat? Ehm, Nee, dat ga ik zo eventjes weer iets opzoeken. Dus eh, misschien dat je een eh, muziekje... Het, eh, het werkt niet. Ik geloof iedereen bemoeit zich ook gelijk met de regie, hè? <laughs> is ongelooflijk, hè? Ja, dat ja, is maar ja, goed. maar zo is het wel. Willem, maar je je vanmorgen heb je allemaal lekker, lekker gauw houden. Daar hou ik van, hè? Dat weet je, hè? ja. Leuk, dat is woensdag, de, woensdag zag ik tegenwoordig de week door hier ja, bij Heb ik ook allemaal van die, allemaal van die nostalgische... Uh... Maar inspireer ik jou dan? Of, uh... Nee, nee, nee, nee, nee, nee, ik, ik inspireer jou. Hey, ho, ho, ho Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. ho ho Ja, ja, ja. ja, nee, je, draait net de Hollies met No Milk Today. Nee, sorry. Nee, dat nee, was uh, Herman Hermits, hoor. Herman Hermits, niet de Hollies, hè? Oh nee, natuurlijk niet. Ja, nee, dat geeft helemaal niks. Dat dus helemaal Graham Goldman, die heeft dat geschreven. Ja, dat, klopt. En was dat Graham Goldman in? Eh, die zat eh, eh, bij de, bij de Tokkies. Nee, nou, je, bijna goed. Begint met een T. Ja, zie je wel. Ten CC. Oh, die. Ah, Ten Daar zat Graham Goldman in. en, ja, was Ten CC, dat, was dat die band die, die continu in ontkenning was. I'm not in love. Ja, I'm not in love. Precies. No, don't forget it. Ja. ja. Nou, ik krijg nu alweer berichtjes van, eh, van hebben jullie de mp3-speler kapot? Nee hoor. It's just a silly face I'm going through. Goed. Eh, we gaan even naar Claudette. Claudette. Ah. to death, we'll all dance. De Heavenly Brothers, jawel. Ja, mensen die eh, eh, eh, in de buurt van de watertoren komen in Zandvoort... die moeten, als ze met hun autootje daar voorbij rijden... misschien wel gaan omrijden. Ik weet niet hoe ze dat geregeld hebben qua verkeer. Want ze gaan daar Villa Maris gaan ze slopen. En Villa Maris staat zeg maar aan de noordkant van de... nee, aan de zuidkant van de watertoren. Mhm. Ja. Eh, best wel een, eh, een, grote villa. Er komt een andere villa voor in de plaats, hebben we begrepen. Allemaal nieuwbouw en zo. Eh, maar dat gaat gesloopt worden. En, en dat gaat natuurlijk best wel de nodige puin geven. En de weg is daar niet zo verschrikkelijk breed, dacht ik. Dus, dus ik denk dat het verkeer misschien wel moet omrijden. Ik denk dat het helemaal omgeleid moet worden. Ik heb, ik heb nog geen verkeersplan op het scherm gevonden. Maar misschien komt dat toch. Ja. Ik zie wel een prijsvraag staan trouwens. Maar, maar als de prijsvraag! Als, eh, <laughs> als alles opgeruimd is en alles weg is, dan eh, de prijsvraag is dan waar is Villa Maris? Oh, oh dat, ja, is een, dat prijsvraag. Is ja, eh, door, is georganiseerd door, door, door de gemeente Haarlem. Ja. ja. Hè, want in antwoord, uh, ja, denk ik, ja, jongen, doe even normaal. Maar in ieder geval, dat wordt een hele leuke actie, zie ik uh, staan. Ja. Maar nou even een vraag aan jullie als Zandvoorters. Ja. wat vinden jullie daarvan, van het hele terrein wat nu volgebouwd wordt met appartementen. En, en, en, eh, het is wel erg vol, vind ik. Nu. Het wordt een beetje hutje Vind je niet? Het is echt vol, hè? Ja. het was eerst zo helemaal lekker ja, overzichtelijk en zo. En nu is het helemaal, echt helemaal volgebouwd. Hotel Hoogland. Eh, dat zie je niet meer. Nee. Zie je niet meer. Zie je niet meer. Eh, want daar hadden we vroeger uitzendingen ook in Goedemorgen Zandvoort. En dan zat, je voor, zat je dus met presenteren en dan keek je zo uit. Ja. De straat, die zag alles. Ja. Ja. zie je allemaal niet meer. Je bent helemaal eh, ja, geïsoleerd. geïsoleerd. Geïsoleerd ben ja. ja. Ehm, eh, een gemeente ontkomt er niet aan om... om eh, nee, ze moeten wel, hè? Om te verdienen en te verbouwen. En bovendien, jij hebt natuurlijk een hoop nieuwe woningen bezig. Nou heb ik niet de indruk dat dat nou de voordeligste appartementjes worden. Ze zijn niet goedkoop. Er is dus niet één goedkoop. Zijn allemaal koop eh, dingen? Koop en huur en ook nog sociaal hè, zit erbij. Oh, zit er wel? Ja, dat moet. Hè, en als je nou over sociale woningbouw hebt, wat zijn dan de huren bijvoorbeeld? Ja, weet zou je ik niet weten. Dat zal niet echt heel goedkoop zijn hoor, denk ik. Maar ook weer niet te duur, anders kom je niet in aanmerking. Nee, maar ja, ik weet ook niet hoeveel, maar ze moeten altijd een bepaald percentage. Hè, ja. Nou eh, ja, ja, ja, ja, het is in ieder geval de huursubsidie gewenst Hè, want, want, voor huurtoeslag... En, is, en, wat is die? Nou, dat ga ik nou eh, ga ik opzoeken. Dus als Wim, straks nog even een stukje huur huurmuziek eh, heeft. Een stukje huurmuziek. Ja, ja, ja, ja Rent, eh, eh, Rent. Heb je iets met Rent? Met Rent, ja. Nee, wel iets met, met Rock the Joint. Dat wel. Oh, dat is ook, oh, dat is goed. Rekenen we goed. ja? goed. Ja, reken goed. Ja. We're gonna tear down the mailbox, rip up the floor, smash out the windows and knock down the door. We're gonna rock, rock this joint, we're gonna rock, rock this joint, we're gonna rock. joint. We're gonna rock this joint tonight. Well, six times six is 36. I ain't gonna hit for six more licks. We're gonna rock. Rock this joint. We're gonna rock. Rock this joint. We're gonna rock. Rock this joint. We're gonna rock this joint tonight. but rag, side by side, a flying low and a flying wide. We're gonna rock, rock this joint. We're gonna rock, rock this joint. We're gonna rock, rock this joint. We're gonna rock this joint tonight. Jones and a Virginia reel. Just let your feet know how you feel. We're gonna rock, rock this joint. We're gonna rock, rock this joint. We're gonna rock, rock this joint. We're gonna rock this joint tonight. times six is 36. I ain't gonna hit for six more licks. We're gonna rock. Rock this joint, we're gonna rock. Rock this joint, we're gonna rock. Rock this joint, we're gonna rock this joint tonight. Yeah. <laughs> leuk. Ja. Nou en wat ja, een korte nummers, hè, allemaal. Ja, dat hè? was toen in die ja, tijd. Leuk. Ja, leuk. Ja, maar dat... Uh, ja, ja anderhalf eh, minuut, hè? Uh, eh, 1 minuut 12 of zo. Ik heb er één nummer bij zitten van 59 seconden, dus je verveelt je geen minuut. Oh, goed zo. Nou, dat was het. <laughs> ja. hey, Willem, we hadden het net over de huursubsidiegrens. Maar ik, eh, ik noemde net 700 zoveel, maar dat klopt al niet meer. Dat was, eh, dat was in 2021. We even nu 2024. Ja. Oh en nu is de huurgrens eh, voor sociale huur 879,66 euro. Oh. En dat houdt in, eh, als je dan bij wijze van spreken een huurtoeslag krijgt... omdat je bijvoorbeeld AOW'er bent... Of, eh, dat je wel zo'n zo'n 200, 300 euro eh, huurtoeslag dan krijgt, denk ik hoor. Ja. ja. ja, dus dan zit je op 500 euro en dan komen je energiekosten erbij 750. Ja. Nou. Uh, en je AOW'er heeft 1400. 1500 euro. ja. Ja, daar kan je in sommige gevallen ook nog wel vrijstelling voor krijgen, geloof ik. Hè? Als je in ja, maar dat zijn, ja, maar ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. Maar toch veel geld. Het eh, blijft wel geld. Maar goed, ik vind trouwens... Daar schrok ik toen van. Toen ik dus vanuit het oosten naar de Randstad ging. Uh, naar de, de huurprijs. was wel een verschil, hè? Zeker. Man, wat een verschil. Ja, ja, ja. wel best. Ja. Ja, maar bij de huur zat wel riolering. Daar hadden wij in tooster dan weer niet. Dat was wel weer... Hadden eh, jullie een wc in de tuin? Nee, een tonnetje. Oh, een tonnetje. Ja, ja, oh, ja. En dan, eh, als je dan geweest was, dan gaf je, schopte een tonnetje en dan was het tonnetje gelijk weer leeg. <laughs> en dan had je kunstmest had je dan op voor. Later wel. Ja. Ja, later wel. En, eh, ja, goed. Oké, ja. Ja. Ja, ja. Nou ja goed. Dus eh, er wordt wel gebouwd in Zandvoort. Want ze zijn nu ook met het, met het eh, Badhuisplein bezig. Ja. ja. Eh, daar zijn plannen voor om daar weer hoog... Oh, hoe zit het nou met dat, met dat Zuid, die grote parkeerplaats? Ja, die is nog steeds niet, wordt niet vrijgegeven. Want er is nog, dat is nog niet weg, al die, dat, dat spul in de grond. Maar ik meen op een grote afbeelding van een, een markette, zoals dat heet... Mhm. gezien te hebben dat er hele grote gebouwen ook komen aan de kant van het casino, hè? Nee, maar het dus- casino blijft daar buiten. Hè? Buiten, buiten, ja, maar want die eh, wil, doet niet mee. Maar dat, maar dat die open ruimte voor het casino... dat wordt weer een hotel. Ja, dat wordt Want dat was vroeger Correndon. Correndon zou daar een hotel bouwen, maar die is ervan afge... Die maar, heeft maar die prachtige spiegelwand die het bij het casino daar heeft gecreëerd... Die, ja, die is weg. Dan, die, zie je dan niet meer. nee. Eh, ze, hebben het geluk dat ze op het zuiden zitten. Want zouden ze daar op, ja. een andere kant zitten. Die spiegelwand, dat, dat, is wel hartstikke mooi. Als je bijvoorbeeld bij de KNRM bent. Je kijkt naar buiten, kijk je aan de zijkant aan. Van de, ja, kijk je tegenaan, ja. Dus iedere keer als ik dan naar buiten zit te kijken. denk ik, verrek, er staat er nog één naar buiten te kijken. dan ben ik ja. zelf. Ja, dat weet ik natuurlijk. <laughs> Ja, maar Jij, jij, jij, jij gokt ook wat af, hè? ik gok er wel dat ik denk van nou, hoe lang zou ik eens nu eens naar buiten kijken. En dan denk ik nou ik gok twee minuten. Willem heeft het altijd, fruit is gezond. Dus die fruitkasten, dat, denkt, hij, dat dat helpt. Ben je er wel eens geweest ook in het casino? Hier? Ja, ja, ja, Maar ik mag er niet meer komen. Hè? Nee, ben eh, ik mag er niet meer komen. Nee, ik mag er niet meer komen. Nee. Nee. Dus was het te erg? Ik, ik won te vaak. Ik won te oh, vaak. <laughs> Ik ben er één keer geweest en ben weggestuurd, helaas. Ja. Na tien minuten werd ik al weggestuurd. Tien minuten? En toen voelden ze eigenlijk verkwam. Uh, ik bedoelde, nou, kom je voor 21 eh, en dan kom je voor de gokkas, dan kom je voor, uh, weet voor de roulette. En ik zei, nee, ik kom voor een bevruchting. <laughs> ja, dan was je dus, dus de gebouw verkeerd, hè? Ja. Ja, verkeerd. Johnny is a joker, he's a bird, a very funny joker, he's a bird. But when he jokes my honey, he's a dog, he's joking ain't so funny, what a dog. Johnny is a joker that's a trying to steal my baby. getting out. Well, what a dog. He even made the teacher let him sit next to my baby. He's a bird dog. Hey, bird dog, get away from my way. Wat een korte nummertjes Ja, ja, ja, maar jij houdt al van korte nummertjes. Hè? Dat, nou dat, was in die tijd zo. Hè? Dat was in die tijd. Ja, ja, ja. ja, Wat is je van het Songfestival liedje dan? Vind je dat ook een kort Ik heb het nu een paar keer gehoord. En eerst, had ik, eerst had ik zoiets van, wat een vreemd nummer. Maar eigenlijk is het wel een beetje een, goede... Eh, ja, ja, maar ze doen allemaal zo zenuwachtig. Ik, ik, ja, het, is zo, het is allemaal zoveel... Ik heb er al een nieuwe naam voor bedacht komt Het Neurovisie Songfestival. Ja, het maar ze zijn allemaal neurotisch hoor, al die eh, deelnemers. ja, vind ik, wel. ook. Heel, heel, chaotisch inderdaad. En lawaai. En... Het gaat meer om de act. Ja, het gaat om de act. Nou, ik vind het, eh, wat jij net zegt eh, ik heb het een paar keer beluisterd. Ik ook. En het, is niet, het is niet slecht. Het is niet slecht, maar je moet het niet zien. Je moet het niet zien. Eigenlijk nou. moet je gewoon... Helemaal Je moet nou het helemaal niet horen. Nee, maar doordat er, zoveel, dat er zoveel gebeurt. Ik denk, als ik hem zie, dan denk ik altijd dat zuster... dat zijn zuster dansen. En eh, dan verbeeld ik me dan in. Ja, zoveel verbeelding heb ik niet. Nee, nee, nee. nee, nee, ik, ik, ik, eh, ik, heb er eh, mijn twijfels over. Ik weet het niet. Ik vind het niet nou, het komt wel eens winnen. Dat komt wel eens winnen. Ja, dat hoor je meer, maar dat heb ik wel meer gehoord. Maar dat gebeurt het ook niet. Dus, Ja, maar ik, ik al mijn punten op uh, McNeil gezet... maar die schijnen helemaal niet mee te doen. Nee. Ja. Nou, eh, ik, eh, ik zal er geleden, even... Een, jaren eh, geleden, hè? Ja, ja, ja. hou doe je doe Oh nee, ik zie een hè? sterren, het, hè? Met een draai Ja. ja. Oh, dat waren Mouten en uh, McNeil. En waar ken ik die naam van? Ja, Dia. Willem Duin en Willem eh, Duin en Sjoukie. Sjoukie eh, Spijker. Ja, en eerst is er, zag ze een ster, maar ze ging toch weer terug naar de kust. Ja. Ja. maar weet je nou waar Sjoukje vroeger woonde? serieus hoor. Nou, zal het wel Hilversum zijn of zo? Nee, nee, nee. nee? In Noord-Holland. In Noord-Holland? In het plaatsje Groet. Oh, in goed, aan de kust. Ja, aan de kust. Ja, leuk ik kan me herinneren, iemand heeft mij verteld over het plaatje. Goed, en dat was Annemieke, Annemieke Vos was daar. Want die ging daar altijd naartoe met een hele club. Met de niet-rokersclub. Ja, ja. En dat, dat plaatje het is een leuk plekje, een leuk plaatsje. Ik ben er ook wel eens Schijnen heel vriendelijk te zijn. Iedereen goed. groetje. Iedereen groetje, ja, ja. inderdaad. Echt En daar woonde ook drummer Frans Smit. Ah. En daar is ze toen, eh, daar is ze toen mee getrouwd. En ze woont nou in Enschede, toch? Enschede. Ja, ze woont in het oosten van het land ergens. Ja. Ze is... Eh, nu met een Klaus... Klaus, Klaus Wunderlich? Nou, nee. ongeveer. Nee, maar met een Klaus is... Wat is dat? Zit je nou weer te, wat zit je nou te wel lachen, Mickey Mouse? Wat is dat nou weer? <laughs> Hè? Wat is dat nou weer? Nou. Nee, ik, eh, eh, eh, ze was met Frans Smit getrouwd. Frans Smit, die heeft, ik dacht, kanker. die is, ja, die is heel jong overleden. Ja. En eh, het is een tijdje alleen geweest, maar weer hertrouwd. Heel gelukkig hertrouwd. Oh, goed zo. Eh, en ik, ik heb nog eens een, eh, een, iets op fotografisch gebied voor haar gedaan. Heb je foto's gemaakt? Van? Nee, nee, ja, nee. Voor, de, voor, een, voor, een, album of zo? Ja, ook iets met Klaus. Nou, ik weet het niet meer. Nou, eh, van Amsbergen? Nee. Klaus, nee, met, nee, met haar man. Met oh. haar nieuwe man. Zeg Oh, haar nieuwe man. Ik, heb de oude ik, hoor daar niks, ik hoor daar niks over eigenlijk. Nee, nee maar ik ga ook niet iedereen vertellen dat ik foto's maak. Dat doe ik natuurlijk. Dat is ook wel weer krijg je het veel te druk. Ja. ja, ja, ja. Ik zag trouwens laatst wel dat ze een... Uh, um, was in Haarlem was dat, bij, voor een winkel. Nou komt van, het hoor. Van Bonnie Sinclair was dat. Bonnie, oh ja. foto's te maken in Haarlem. ja, ja. ja. En eh, dat was voor, eh, voor de Galgal. Freddy and the Dreamers. Hey, herinnert u zich deze nog? Ja, ik, ik droomde ook helemaal weg. Zag je me wegdromen? Ja, ja. even helemaal weggaan. Ik denk, je valt in slaap, maar... Nee, ik eh, droomde gewoon weg. En wat had je gedroomd? Waar was je mee oh, bezig? Maar dat, ga ik je nou... ik, ga, ik ga het wel aan je vertellen, maar dat oh. mag Willem niet weten. Oh. <laughs> nou, echt, iets, tussen ons is dat. Het is iets tussen jullie. En nou weet wat ik ervan vind? Nee. Bibabbeloep. <laughs> she's my baby. Bebop Lula, I don't mean maybe. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, I don't mean maybe. Bebop Lula, she is my baby, my baby, my baby. Well, she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of all the team. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, Bebopalula, she's my baby. Bebopalula, I don't mind. my baby. Bebopalula, she's my baby, my baby, my baby. Let's rock! Oh, she's the one with the flying feet. Oh, she's the one that walks around the store. She's the one that yells a more, she's my baby. Big Lula, I don't baby. my baby, Let's rock again now. Oh, oh. Ja, het is maar goed, het is maar goed dat af en toe dat er muziek is, want er worden hier dingen gezegd. Dat Zal ik, ik jullie nou eens wat leuks vertellen? Ik had, in mijn achtertuin had ik een, eh, een, een, een, eh, uilen-echtpaar. Een? Uilen-echtpaar. Oh, wat leuk. Leuk, hè? In de ja, boom. Leuk, ja. Ik had zo'n oude boom in mijn tuin staan. Ja. En daarboven in die boom, elke avond zo rond een uur of zes kwamen ze aanvliegen. Zitten die twee uilen in die boom. Oh. Maar dat mannetje, die had elke, elke keer had hij een ander uiltje bij zich. Hè? Oh. Ja, ja, ja. Weet je hoe ze dat noemen in de uilenwereld? Nee. Nou, partneruil. Partneruil, ja. <laughs> Goed. Pak de ruil. Verdorie, Gerry. God, Luister dat toch. Machtig, ja. Dat, is, dat is, ik dacht eigenlijk dat, dat jij in de keuken zou zijn, eigenlijk. Hoezo? Een gedicht schrijven? Ja, dat ga ik zo doen. Oh, dat, Ga, ga ik zo doen. En dan hebben eh, we de tweede uur hebben we dan... Eh, ik ga een paasgedicht maken. Ik moet eens even kijken of ik al mijn, eh, al mijn uh, kruid al verschoten heb. Ja. nee, maar dat ga ik doen. Ja, ik, heb trouwens wel gezien, want de hele, de hele wereld is natuurlijk in de band van, van, van de Pasen natuurlijk. Ja. En ik heb de collega's, en die komen dus uit Suriname, Parimarebo. En die hebben mij laten zien... Ja hoe ze daar uh, eieren schilderen, zeg maar. Hoe ze dat doen, wat voor techniek dat ze gebruiken. In Suriname? Ja. En wat doen ze dan? Met een kwastje. dat de mensen allemaal aan het swingen zijn thuis. Die, ja, eh, dat, je ik, zag, ik keek net naar buiten, ik zag aan de overkant in die kamer. Zeg maar, ze hadden, hadden ze, de, hadden de tafel, de tafel hadden ze weggehaald, de stoelen. zonder ze te swingen, hè? Zonder ze, ja, leuk, Maar hier kun je niet stil blij blijven eh, zitten, Hè, met deze muziek. Nee, dat, klopt helemaal. Dit was Bobby Day trouwens, weet je dat? Bobby Day. Oh. Bobby, Day? Ja, Bobby Day. Bobby Day. Rockin' Robin. Gerry, pluspunt. Ja, oh, ja, oh, ja, ja, nou, even voor de klok van, uh, eh, van negen minuten. Je overvalt me? Ja, ja, ja. ja, ja, En Jelmer de Boer trouwens... Dit is een overval. Ja. Wat? <laughs> Dit is een overval. Een stikop. Is een, een, een stikop, ja. Um, ja. Ja, Gerrie. Ja, ja, ja, ja. Dus we gingen dus met z'n allen naar de Vebo. Ja, nou ja, eh, wat ehm, bij Pluspunt is dus een cursus... Ik, ik, geloof dat ik het al een keer heb gezegd. Dat is hoe, hoe herken je eenzaamheid en hoe ga, je ermee om? Bij, eh, dat, dat, is een workshop voor eh, vrijwilligers en geïnteresseerde zandvoorters. Dus dan kan je signaleren eenzaamheid als gevolg van... in relatie ook met laagletterheid, laaggeletterdheid... Want dat is ook, dat is dus en een verstandelijke beperking. Mhm. Of autisme. Is best wel zwaar. Hè? Maar, maar die vrijwilligers die worden dan aangespoord om al die mensen te gaan bezoeken? Nee, weet je wat is? Omdat ik dus, dat is dus voor mensen die speciaal daarmee te maken hebben. Ik doe dus ook uh, eh, 80 plus huisbezoek. Ja. En dan kom je natuurlijk bij mensen thuis. En dan kun je dus zien hoe mensen leven en hoe ze gekleed zijn en hoe het allemaal met ze gaat als eerste instantie. Oh, eh, dus, kan je aan mij nou zien hoe ik... Eh, ja, ik kan aan jou zien eh, hoe je in het leven staat. Zeg oh, maar. hoe sta ik in het leven? <laughs> Nou, kort, nee, 1 meter achter. Zeg ja, ja, tien <laughs> ja, ja nee, maar nee, ja. Het is natuurlijk wel zo, want laaggeletterdheid, dat is ook iets. Hè, want heel veel mensen die dat weet je ook niet echt altijd. Die kunnen niet lezen of schrijven. Hè? Of niet goed lezen en schrijven. En die kunnen dat heel goed verbloemen. Nou, dat is ook heel actueel, actueel in de media. Is dat, Ja, want ook, ook de, de, jeugd. Eh, sommige jeugd die op scholen die zijn ook uh, eh, laaggeletterd. Die kunnen ook nauwelijks lezen of schrijven. Maar dat leren ze niet meer, hè? Nee, dat, dat, eh, dat, dat, daar is, een, daar is een, noem het maar gerust armoe. Ja, ik ja. dat het inderdaad een armoe is. Ja, Maar ook, um, uh, wij wij werden vroeger, tenminste ik als kind, wij werden altijd voorgelezen. En voorlezen is ook heel belangrijk. Hè? Dat je door je ouders voorgelezen wordt, of wie dan ook, of op school. Dat gebeurt niet meer. Nee, ja, eh, dat vonden wij altijd spannend. Joh. Dan hadden we een hele spannende boeken en spannende verhalen. Altijd, ja, dan hadden we een hele ochtend uh, les gehad. Frans, Duits, Engels, noem het allemaal maar op. Op de was dat. zong die toen al of niet? Hè? Zong die toen al of niet? Of ik zong? Nee, Frans-Duits. Nee, die was toen nog niet geboren. Oh, die was nee, niet geboren. Nee, maar, maar eh, en dan uh, zeg maar het eind van de ochtend, het laatste half uur of zo, dan, was vrij, eh, dan las de leraar las iets voor. Ja. En daar, ja. Dat was bij ons ook zo, ja. Dat was leuk. Ja, ja, dat vond ik ook altijd leuk. Met geschiedenisles had je dat ook, weet je wel. Ook, maar ja, weet je, dan zag je dat, als hij dat vertelde, zag je dat ook zo voor je. En zo. Ja, Maar daar leer je ook heel veel van. Hè? Voorlezen en... Zeker weten, ja. ja. Eh, ja, ik zie Wilhelm vertwijfeld kijken. Werd jij voorgelezen? Wat is er weer, mijn jongen? Wat, eh, kan je niet meekomen? Eh, ben je ook laaggeletterd? Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, Hij is hoog. ben je hoog? Ik ben, ben je hooggeletterd? Ik ben een, eh, een dichter des vaderlands. Wat oh. gezegd ah. over mij. Ja, nee. Eh, nou, komt de, eh, nou komt de aap uit de mouw. ook. Ja. Ja, ja, ja, ja, en ik ben gek op dieren, dat, dat klopt. Ja. Maar goed, had je verder nog iets van plus want wij gaan richting de klok van tien uur. Nee, nee, wat ik dus vertelde, dus daar kun je dus voor opgeven voor, om nou ja, dat soort dingen te herkennen. Hoe, en hoe ga je er dan mee om? En dan krijg je dus allerlei ideeën worden daar aangereikt waar je op moet letten en zo allemaal. Dus dat gaat best wel ver, vind ik ook, maar wel heel belangrijk. Ja. Want, nou, vind ik eh, een goed punt. maar dat geldt toch niet alleen maar voor oudere mensen? Die nee, dat geldt voor iedereen. Het is niet voor ouderen. Nee, oké. Pluspunt is niet alleen voor ouderen, hè? ook, ook voor mhm. jong, jongere, jongere ouderen, om het zo maar eens te zeggen. Oudere jongeren. Ja, jongere, ouderen, Maar wat is <laughs> oud? ja. De duvel hout, zeggen ze altijd. Toch? Is oude moer, ja. Nou, nou, nou, nou. Nou, <laughs> nou, nou, nou, nou Laat de pater het, laat de pater het maar niet op. hij, nee, nee, hij, komt nog straks. Ja, maar hij is er gelukkig nog niet. Ja, nee, nou, Anders zou het wat zwaaien voor je. Ja, Moet ik dan eh, eh, boete, boete doen? Nee, moet je, boete doen, ja. ja, ja, ja, oh, jee. ja, Ik geloof dat dit verhaal een hele verkeerde kant op gaat. Oh, nee, ik, kan mij, kan mij erin vergissen natuurlijk. <laughs> Eh, ik weet het niet zeker. Dat kan, dat kan. Ja, nee, nou ja, goed. Uh, je, nou ja, nou ja eh, wat ik, eh, de eetclub bij Rabbel is natuurlijk nog steeds elke dinsdag voor, voor iedereen van 12 tot half 2. En dat is naast de bibliotheek en dat kost 12,50 voor een drie gangen menu. En... Is er lopend buffet of kun je gewoon blijven zitten? Nee, nee, je wordt bediend. Dus de leus is... zolang er niet de laatste sacramenten zijn, vind ik het niet erg. De leus is, als je honger hebt en je loopt te rammelen... Ja dan wordt het tijd om te rabbelen. Juist. Om te rabbelen. Ja. Nou, is goed. Maar, nou, eh, dus dat is, is toch eh, een mooie reclame. Dat is een mooie, mooie reclame, ja. maar dat is dus in de blauwe tram. Dat is elke dinsdag. En elke dinsdag. Dat wordt dus eh, door... Ehm, door Rabbel georganiseerd. Mhm. Dus dat is hartstikke goed. En daar is heel veel belangstelling voor. ik, nou, ben altijd blij dat jij met dit soort nieuws komt. Want dan kunnen wij toch iets melden. Ik wil nog even één stukje muziek draaien. En dan gaan we naar de klok van 10 uur. Ja. En dan, dan zijn we na de reclame weer terug met het serieus programma van The Boys. There she was, just walking down the street singing Tapping her fingers and shuffling her feet singing She looked good, she looked fine. Looked fine. She looked good, she looked fine. And I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing. Oh, I did it, did it, dum, did it, dum. Holding my hand just as natural as can be singing. Oh, I did it, did it, dum, did it, dum. We walked on. Walk to my door. my door. We walked onto my door, then we kissed a little more. I knew we was falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things I'd been dreaming of. Now we're together nearly every single day singing. we're so happy, and that's how we're gonna stay singing. Well, I'm hurt. I'm hurt. She's mine. She's mine. I'm hers. She's mine. Wedding bells are gonna chime. Oh, I knew we was falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things i had been dreaming of. Now we're together nearly every single day singing. so happy and that's how we're gonna stay singing. I mean, well, I'm hers. I'm hers. She's mine. She's mine. I'm hers. She's mine. Wedding bells are gonna chime. Whoa, oh oh, oh, oh, oh, oh yeah.